Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een bezoek aan de Gazastrook heeft eu buitenlandschef Ashton Israël opgeroepen de Gaza-blokkade verder te versoepelen. Ashton zei dat de Palestijnen vrij moeten kunnen bewegen en dat het exportverbod moet worden opgeheven. Volgens Ashton is dat de enige manier om de Palestijnse economie weer op gang te brengen. Israël besloot onlangs onder internationale druk om meer goederen toe te laten, maar export uit de Gazastrook is nog altijd verboden... Ashton bezocht in de Gazastrook verschillende bedrijven die EU-steun krijgen, waaronder een cementfabriek die door de Israëlische blokkade vrijwel stil ligt. Later vandaag praat Ashton met de Israëlische premier Netanyahu. Bij controle op en rond de Maas bij Maastricht zijn meer dan 50 boetes uitgedeeld. De meeste bekeuringen waren voor illegaal vissen en illegaal kamperen. Ook werden boetes uitgedeeld aan mensen die in de vaargeul van de rivier zwommen... en aan booteigenaren die hun papieren niet op orde hadden. De controle was gisteren tussen Vizé in België en Borgare bij Maastricht. Zowel de Nederlandse als de Belgische politie was bij de actie betrokken. Oostenrijk, Tsjechië, Slowakije en delen van Duitsland zijn getroffen door hevig noodweer. Onweersbuien met hagel, veel regen en zware windstoot hebben veel schade aangericht. In de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken werd een man getroffen door de bliksem. In Tsjechië kwam een fietser om het leven door een omvallende boom. In de binnenstad van Innsbruck stond een halve meter water... doordat de riolering verstopt was geraakt door, hoge, door grote hagelstenen. In Oostenrijk, Tsjechië, Slowakije en in het zuidoosten van Beieren liepen kelders onder... en ontstonden verkeersproblemen door ondergelopen wegen en omgewaaide bomen. De wereldberoemde Wagner in het Duitse Bayreuth gaat verjongen. nieuwe leider van de Festspielen, Catharina Wagner, wil meer jonge mensen interesseren voor de wereld van de opera... en dan met name voor de werken van haar overgrootvader... Zo denkt ze aan de introductie van een zogeheten club-event... waarbij DJ's muziek van Wagner mixen met elektronische pop. Komende week staat er al een première van een kinderopera op het programma... gebaseerd op Wagner's Tannhäuser. Catharina Wagner noemt kritiek op de vernieuwingen absurd. Er is volgens haar geen sprake van dat de bijzondere sfeer van de festspielen in Bayreuth verloren gaat.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 En dat was natuurlijk in het jaar dat Michael Jackson ons ontviel. En daarom werd dit nummer nog eens een keer opnieuw uitgebracht. Nou, ook in dit uur natuurlijk de rode draad van vandaag Gangster in de uitzending. En dat is dan weer het muzikale gedeelte. Daarnet hadden we natuurlijk ook nog even een kort gesprek met de man achter Gangster. Want eh, daar hou ik hem toch altijd eh, persoonlijk verantwoordelijk voor. Daan van Putten. Hij is eh, degene die het min of meer in gang heeft gezet. Het was oorspronkelijk een eindexamenproject van hem. Hij heeft een aantal mensen daarvoor gevraagd of ze wilden meedoen. En op een gegeven moment, ja, eindexamen geweest. En dan is het natuurlijk de vraag, gaan we door? Ja, de nee. En uiteindelijk is er dan toch gezegd van eh, niet in deze huidige vorm, maar misschien in een andere vorm wel. Heeft dus niks met ruzies of wat dan ook eh, te maken. Dat zullen we dan ook maar even heel duidelijk eh, gaan benadrukken. Want anders dan gaan verhalen een eigen leven leiden. Het is gewoon het einde van het project op dat moment. En de naam gangster is dus eh, gewoon eh, min of meer eh, ja, neergezet. En daarom wordt er gewoon muziek gewoon gemaakt. Maar dan wel met andere muzikanten. Dus EP e werd mij ook, nou ja dat hebben we ook allemaal kunnen horen. Is gewoon te krijgen in IJmuiden zelf. Bij de plaatselijke music store. En je kunt het ook proberen bij de Free Record Shop of bij Van Maar ik denk niet dat dat gaat werken. Ehm, goed, we hebben ook in dit, eh, in dit uur, ook op het half uur, een dance classic eh, klaarstaan. En uiteraard eh, is het ook eens even de beurt aan de jonge honden. Want ik heb ooit, hebben ze hier gestaan in de Joybar bij het station. Nou, dat was niet echt wat je zegt hoopgevend, maar ze hebben het wel gedaan. De jonge honden kregen de publieksprijs van de Rob Akda Award. Ik heb het over deze leuke groep uit Overveen en Haarlem. Display met Upside Down. Opgenomen hier bij ons in de studio. and walking back to our nice location. And all we have to do is to drive without any dreadful feelings cause we're checking out. And again, she says, don't go. Oh, so I'm walking back very slowly. We have so little time is the thing we said. She constantly reminded me it was a threat. And again, says, don't go. Oh, so I'm walking back very slowly. Oh tried was not to realize that I is what you wanted to try. Didn't get me up or down, but you got me upside down. spread. It got a little closer to a girl I met. She really got me upside down. Thinking back to what we said or oh, what we had. Oh, oh, So I asked her, What after this? She said, No, cause all I've tried was not to realize that this was she wanted to try. Didn't get me up or down, but you got me up upside down. Oh, didn't get me up or down, but you got me upside down. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, upside down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down down, down, up. Cause all I tried was not to realize that this was you. wanted to try. Didn't get me up or down, but you got me upside down. Oh, didn't get me up or down about a team. I was your soulmate who could never win. You were once a girl who wanted everything. Now you're just a bird that's lost its wings. So tell Bird van Liberty was dat. En daarvoor Display met Upside Down. Groep van eh, Wander, Erik, Thomas, Sam en Cas. En de anderen bestaan uit eh, David, eh, de beide Shorts, niet te vergeten... En Jeroen, maar er is eentje eruit. Dat is Pim, de bassist. Die is weg. En eh, ik kreeg eh, van de week eh, een bericht van... We zoeken, we zoeken een bassist, want we hebben er geen één. dat was het bericht van David. waarin hij vraagt of er mensen zijn die een beetje goed op een bas kunnen spelen... En dan kunnen ze bij hem terecht. David Wijnen, eh, de man eh, die ook eh, zeg maar de arrangementen een beetje bedenkt bij Liberty. En dit was er één van. En ik vind ook zijn stemgeluid is, vind ik uniek. Maar goed, dat ben ik dan weer. als een andere een andere mening toegedaan hebben, dan mag dat. We leven tenslotte in een democratisch land, niet waar? over singer-songwriters gesproken. Deze man kwam ik ook in Den Haag tegen. Dat is Casper Adrian. Net hadden we dus eh, Mary Had A Little Band. En dat was eh, Marianne Oldenburg. En die zingt hier op dit nummer een stukje mee. Ze is Sunshine. I met a man the other day. Who said he searched in every way. But just to find himself somehow. At every quest that he attempts. The road would take another bend. But just to leave him wandering on. In shame by what he saw. He says life tall and rage breaks every law. So what's left to hold on to? Yeah, and I said, well, well, it ain't all that bad, you see. You just got to approach it differently. Behold what nature has in store. And open up, yeah, come on. Look at the sunshine, the birds in the sky up with grace? Or am I just tripping? And look at the trees grow. I'll reach out your window, cause there ain't no need to feel ashamed. No, no, no. So we sat down there on the curb and for the next 40 minutes, we didn't spoke a word, no, just silence around. Well, till suddenly starts to cry. Says, All my life I'm living one big lie. Now, why was it so hard to see? Yeah, and I said, Well, it's never too late to understand that every lesson learned is a moment well spent. So dry your eyes and open up. Yeah, come on. Look at the sunshine, the birds in the skyline. Oh, let it fill you up with praise. Oh, cause I ain't. Look at the sunshine, the birds in the sky Oh, let it fill you up with oh, cause I ain't tripping. And look at the trees grow. Oh, reach out your way. was hem helemaal. Casper Adrian met Sunshine. We gaan eh, weer honkballen, want er eh, wordt weer uh, gehonkbald. Tenminste, er is denk ik alweer een tijdje bezig. De laatste wedstrijd van de honkbalweek gaat tussen Nederland en Cuba. Maar ja, het is denk ik om des keizers baard. Want ja, de uitslag is al bepaald. Nummer 2 kan nummer 1 niet meer inhalen. En nummer 1 hoeft dat eigenlijk ook niet meer te doen. Dus Joop, waar zitten we eigenlijk naar te kijken dan? Ja, het is een beetje hurry, want er is al vlug op de heuvel tussen eh, Jim Stubble, de Nederlandse coach, en eh, David Bergman, de eerste Nederlandse pitcher. Want het gaat helemaal niet goed met Nederland. Nederland werd in de, mocht eh, beginnen als slag, Dat was vrij snel voor drie maal uit. En daarna kwam Cuba toch wel even laten zien dat ze toch wel kunnen honkballen. Want er is nog 0 uit en het staat al 4-0 voor de mannen van het Midden-Amerikaanse eiland. dit gaat heel gemakkelijk. Eh, ik heb hier een tweehongsslag, ik heb hier een hongsslag, ik heb nog een tweehongsslag, ik heb nog een En Ik heb eigenlijk vier uit en nog geen man uit. En dat betekent dat eh, Cuba toch wel wil laten zien dat zij toch wel kunnen hondballen, Ondanks je twee keer verlies. Eén keer tegen eh, Nederland met 10-0, dat was zo geflatteerd. En één keer hebben ze met 4-2 van Japan verloren. Um, dus is nog steeds David Bergman op die heuvel. En hij blijft eigenlijk maar bij gewoon een hele mooie ballen. Mooie ballen die de, echt die kracht van, van Cuba laten zien. Want ik heb in het begin van de week al gezegd. En eh, naast mij eh, Willem van Densen ook. Die, eh, die Cubanen, dat, ja, dat waren in feite mijn favorieten. En ik wist niet wat ik zag toen ze met 10-0 van Nederland verloren. En het nog later nog een keertje. Denk van Japan. Ehm, goed, die staat nog steeds, even kijken, de, de zesde de, dus, ja, dus de, zesde slagman van eh, Cuba staat hier in het slagperk. En hij krijgt eh, nu al eh, twee wijd en één slag. De, derde bal dus gegooid op deze vierde man. En ik kan zijn nummer even niet zien, want ik moest ineens verhuizen. Omdat er wat gasten van het buitenland hier naast me zijn komen zitten. maar dat doet er wel even natuurlijk. Dan gaat die vijfde bal van uh, David Bergman anders ook weer een wijd. <coughs> weer een wijdbal. Drie wijd, één slag. En eh, ja, ik hou me hard vast, van er staan twee mannen op het eh, honken, eh, honk 1 en op honk 3. die 3 is natuurlijk heel erg gevaarlijk om die stand. en dan gaat de vierde wijd. Nee, hij krijgt een slag. Oké, okay, volle bak. 3, slag twee, wijd voor Zamora heet de man. En Zamora die staat in het linkerveld. En hij zal de zevende slagman van Cuba in deze, in deze, nee de zesde Cuba in deze slagbeurt. En dan ik weer een slag. Kijken hij ons goed kan verwerken. Nee, nee, nee. Ja, nou, hij wordt uitgetikt. Hij wordt uitgetikt. Dat is een hele verkeerde aanval naar het eerste hond, Maar de eerste hond maar heeft is dus voor het tegenwoordigheid geest. om het toch uit te tikken. Maar ondertussen is natuurlijk die man die op uh, het derde hond stond. En dat was uh, Januar Mendoza. Die is binnengekomen. Uh, Cuba leidt met 5-0 in de gelijkmaker eerste En straks kom ik graag nog een keer bij u terug. faded. It always is. That's just the way it goes. Feels like I waited. a car, cause the right isn't right, it's left. Oh. thermos crashed in this crash, but you still went to class. Put back way too many grades. It didn't suit your yourself is fine. Oh, ignorant to this other protocol you left before the ending. Nineteen sixty two. Why can I come? I'd like to. Pretty Heroes was dat eh, met Flat. Eh, zij komen ook eh, in de halve finale terecht van de grote prijs van Nederland. Want daar praten we over. En zij trad op samen met nog twee andere halve finalisten. Piet, die ook geplaatst is voor de halve finale. En Leonie Meijer, die we helemaal aan het begin van deze uitzending hebben gehoord met Dreamy. Dat zijn de muzikanten die op die 17 juni mochten, eh, door mochten van de jury eh, naar de halve finale. Nou, één minuut over half eh, vier inmiddels geworden. Dat betekent dus weer voor de klokkijkers thuis dat het weer hoog tijd voor een uh, dance classicer is geworden. we kennen er allemaal van Let the Music Play. Maar in 1986 had ze er ook eentje. En dat was toch wel een, ook een hele leuke om naar te luisteren. Shannon met Prove Me Right. what, does that say? The wizard. dat, was eh, The Wizard. We kennen het eh, natuurlijk als eh, achtergrondstukje bij de Euro Breakdown. Want daar werd het vaak gebruikt. Paul Hardcastle. Daarvoor was het een een nummer wat je hebt kunnen horen van Shannon en Prove Me Right. uit 86 wel te verstaan. Dat was een dance classicer puur zang. Nou, dan gaan we nog even vrolijk verder met, met een ander nummer. Hier is de Cosmic Carnival. was hiding in a corner. I saw the shine. Ik vind eh, dat eh, deze groep, de Cosmic Carnival, eh, de enige erfgenaam is die dingen van de band mogen naspelen. Dat hebben ze dat ook gedaan op die vrijdag in het Patronaatcafé. 2 juli was dat toen. En het komende seizoen zullen ze een, een pact gaan vormen met de winnares van de singer-songwriters van het afgelopen jaar bij de Grote Prijs van Nederland 2009, Eefje. En die van 2008, Fabiana Dammers. Dus dat eh, zijn eh, zo'n beetje eh, de mensen waar het mee gaat gebeuren. Een ander theater is het theater bij het Pimulier Sportpark. Nederland was al zeker van de eindzegen. Maar als ik het net heb gehoord van jou Joop... lijkt het er op dit moment in de verste verte niet naar. tegen Cuba moeten ze vandaag. Maar ze stonden net met 5-0 achter. Ja, ja dat, eh, dat is inderdaad waar. Ja, kijk, Cuba heeft het eh, in de week laten liggen. Dat is niet in die wedstrijd tegen Nederland. Nederland was toen twee sterker. Maar ik denk dat ze het in de wedstrijd tegen Japan hadden, hebben laten liggen. Waardoor deze wedstrijd eigenlijk een vitaliteit is. En al, wint eh, Cuba met, met 10 punten verschil, dat maakt niet zoveel uit. Nederland wint gewoon deze week. Goed, we waren aan het einde van die eerste inning. was het 5-0. Nederland ging weer slaan. En die eerste drie mannen gingen uit. Twee keer een aanworp naar de eerste honkman en één keer een eh, vangbal van de, midcent, met de eh, midfielder. Eh, toen kwam Cuba weer aan beurt. Nou, dat was ook vrij snel gedaan. De eerste twee mannen die gingen uit op, op de eerste honk. Daar een honkslag. Maar omdat de derde man, of de vierde man ook uitging op het eerste honk, eh, zijn we nu bezig in de eerste helft van de derde inning. En weer drie keer van aan het En drie keer weer mensen uit van Nederland. En dat betekent dat Cuba nu weer mag gaan slaan. Nederland, eh, ja, ik vind dat in die tweede helft David Bergman zich eh, een beetje, op die tweede inning, David Bergman zich herpakt heeft. Maar hij was natuurlijk waarschijnlijk een beetje overdonderd in die eerste inning. Door die 5 tot 5 punten, dat verschrikkelijke slaggewerk van die uh, banen. Gebruikt zich kunnen pakken en hij gaat nu weer uh, voor de jeugddeling. En daar krijgt hij straks meer van horen. Dat was uh, dus eh, voorlopig het uh, verslag. Ja, ik uh, dacht er kwam nog wat, maar er kwam nog helemaal niks meer. we gaan weer even een nummer van de centrale ehm, ja, groep draaien die vandaag centraal staat. is Gangster. money for tomorrow. Hanging on the peak makes my hope seem so hollow. I wish I could turn. dit waren ze eh, met het EP'tje wat eh, uitgebracht is van eh, Gangster. En Slipping Away was dat. Het is 10 minuten voor vier en we gaan zo dadelijk nog een... ja, even nog wat, wat ouder werken er tussendoor jassen. En dan is dit programma van 12 tot 4 ook weer ten einde. En straks zou je verwachten dat er een herhaling is. Niks is minder waar, want uh, Roy van Buringen is, er al. Maar die gaat straks eh, hier gewoon zitten nog eh, twee uurtjes entertainment for you doen. En dan in een live vorm. Maar dan heeft het een beetje betrekking op wat er zich afspeelt in het uh, Sportpark. Want daar wordt nog gehongbad. En om dat nog als laatste toch nog mee te kunnen nemen, hebben we dat zo opgelost. zo zit het dus in elkaar, het spoorboekje voor, voor dit moment. Nou, de afgelopen weken hebben we allemaal kunnen genieten van het WK voetbal. Helaas is het eh, voor Nederland eh, dan wat minder goed afgelopen. Maar er was, eh, naar aanleiding daarvan werd er ook een sportje door een Amerikaans sportmerk gelanceerd. En daar werd dit nummer onder gebruikt. In de jaren 70 waren dat Jan Akkerman en Thijs van Leer. De grote jongens van Focus. En dit is Hocus Pocus. vijf minuten voor vier. Eh, dit was eh, focus. Eh, het woord eigenlijk van de afgelopen paar weken natuurlijk. Hè? Focus. Ja, het, werd... Dat was een woord waarin menig Nederlander op een gegeven moment kon het wel, konden ze het wel uitspellen uh, en uit uh, denken eerlijk gezegd. goed, het Haarlemse Honkbalweek gaat zo direct na vieren gewoon nog door bij... Wat heb je nou een mooi overhemd bij Pascal? Wat, wat, <laughs> wat, nou, laat ik het zeggen, dat is niet mijn overhemd. Is dat, is, nee, is dat niet jouw was eh, voor eh, mijn andere collega van Rui Beuringen vegen het Piratenfestijn. Uh, Piratenfestijn? Ja, want daar staan wij hebben gehad bij foto's trouwens van hem op, op, op, Ja, die microfoon staat ook hoop hoor. Dus, ja. toch wel. acht jij mag nee. Feest, Dat was echt een feest. Het, was dat niet het buurman en buurmanfeest? Ja, dat klopt. Dat was het buurman en nou, buurmanfeest, ja. Ja, ja, ja. omdat deze die zat in een andere tas die Kala's niet had meegenomen. Daardoor heeft hij Rui van Beuringen mijn overhemd eh, <laughs> aangetrokken. En ik heb gewoon mijn gilet aangehad. Gilet? Ja. Jou in een gilet zien? Ja, nou, hij was, ook, hij was ik, ook piraat. <laughs> ik was ook, ja, ik was een slechte piraat, hè. Ja, ja, ja. <laughs> Goed, duidelijk. de heren hebben er zo dadelijk uh, zin in eh, met, met het live gedeelte van Entertainment for You. Ik ga er eens even een fijn punt achter zitten voor vandaag. En dat doe ik met, met dit nummer. Dan moet ik hem wel even aanslingeren, want anders dan, gaat het niet werken. Dat is een instrumentale van Jan Hammer uit de televisieserie Miami Vice. Wat mij betreft graag tot volgende week. Dag! van ZFM.